is neergestort bij Chili zijn omgekomen. Dat hebben de Chileense autoriteiten. Het militaire toestel verongelukte nadat de piloot twee keer had geprobeerd te landen in lastige weersomstandigheden. Een van de passagiers was een populaire Chileense tv-presentator. Dan het weer. In het midden en noorden kans op regen en onweer. Overdag houden de buien aan, soms met windstoten, onweer en lokaal veel regen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd.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 De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. Oud-VVD-leider Frits Bolkestein vindt dat Griekenland uit de eurozone moet stappen. In Nieuwsuur zei hij dat Griekenland het beste weer de drachme kan invoeren... omdat die munt minder waard zal zijn, wat goed is voor de Griekse export. Op die voorwaarden mag wat Bolkestein betreft het steunket voor Griekenland blijven bestaan. In Londen zijn 60 leden van de nationalistische English Defence League opgepakt... na een uit de hand gelopen demonstratie. Ongeveer 1500 aanhangers wilden in het oosten van Londen een mars houden. De politie greep in toen met flessen werd gegooid. In Duitsland demonstreerden gisteren 700 neonazies in een wijk van Dortmund waar veel buitenlanders wonen. 1500 antifascisten kwamen daarop af. In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. De demonstraties zijn al weken aan de gang. De Israëlische regering heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er niets veranderd. Oud-IMF-topman Dominique strauss kahn is zeer waarschijnlijk met een gezin onderweg naar Parijs. Hij werd met zijn vrouw en kind gezien in de terminal van Air France op Kennedy Airport in New York. strauss kahn werd beschuldigd van verkrachting, maar de rechtbank trok de strafzaak later tegen hem in. Alle 21 inzittenden van het vliegtuig dat gisteren is neergestort bij Chili zijn omgekomen. Dat hebben de Chileense autoriteiten gezegd. Militaire toestel verongelukte nadat de piloot twee keer...